Mark Visser met het NOS-journaal. De politie gaat de komende weken harder voor een betere CAO. Het wordt een estafetteactie waarbij wekelijks een aantal politiebureaus dichtgaat. Welke dat zijn is nog niet duidelijk. Volgens de bonden hebben de acties van de afgelopen tijd niets opgeleverd. Het kabinet wil het dragen van een boerka op sommige plaatsen verbieden. Morgen praat het kabinet over een voorstel van minister Plasterk. Onder meer in het openbaar vervoer, het onderwijs, de zorg en in overheidsgebouwen zou een boerka moeten worden verboden. Wie toch zijn gezicht bedekt zou maximaal een boete van 405 euro kunnen krijgen. Oud-minister Netelenbos zegt dat als haar toenmalige collega's Kok en Zalm naar haar hadden geluisterd, er nu een NS hoge snelheidstrein had gereden. Voor de parlementaire enquêtecommissie Vira zei ze dat de concessie onderhands naar NS, KLM en Schiphol had moeten gaan. Maar premier Kok vond net als minister Zalm dat de openbare aanbesteding moest worden afgemaakt. Het beste gebouw van het jaar is Rotterdam Centraal. Dat heeft de branchevereniging van architectenbureaus bekendgemaakt. Volgens de jury is met de bouw van het nieuwe station een aantal zaken op orde gebracht. Zoals de verbinding tussen trein en metro en de inrichting van de openbare ruimte. Rotterdam Centraal was een van de in totaal 120 inzendingen. Voetbal dan. Essen Heerenveen heeft gewonnen van Feyenoord in de play-offs voor Europees voetbal. Het werd 1-0. Zeven minuten voor tijd maakte Terren het winnende doelpunt. Het was voor Giovanni van Bronckhorst zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van Feyenoord. Zondag ontmoeten de clubs elkaar opnieuw, dan in de Kuip in Rotterdam. Andere wedstrijd in de play-offs, Pek Zwolle-Vitesse, is nog aan de gang. Toen besluit het weer... Vanavond koelt het af en naar een graad of 6. Morgen overdag blijft het droog, wordt het 18 tot 20 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat weinig wind. Dit was het NOS. Oh. could tangle 我们的，我们。 This.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 the thrill luisteraars bij weer twee uur tussen app en vloed. En ik was iets verlaat vanavond, maar dat mag hem de pret niet drukken. We gaan gewoon eh, rustig van start. Ik moet hier eventjes de boel opstarten. Ik ben zo bij u terug.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 was not said to you, and that's exactly what I need to do. Eh, Adel met Changing Payments, luisteraars. En eh, welkom bij Twee Uur Tussen App en Vloed. Ja, eh, nogmaals, ik was even iets verlaagd En dan zit het verkeer ook nog tegen. En dan kan het zomaar zijn dat je een half uur later binnenrolt dan de bedoeling is. Maar ik kan u verzekeren, we gaan gewoon tot 12 uur, morgen weer twaalf uur uitzoeken. Ik begin met een mooie van Ten cc I'm Not In Love. gaan we met z'n allen even naar ABBA. My love, my life. de groep eh, ABBA hebben prachtige, mooie, rustige ballads opgenomen. Dat bleek wel. Dit is de groep America. I Need You. En ik heb u ook nodig, luisteraars. Blijf bij me tot uh, eh, 12 uur vannacht. En, eh, zoekjes mogen hoor, via Facebook. you've left me knowing you were thinking of me. And then it came that I was put to blame for every story told about me. About me. voor een hoop mensen misschien niet zo'n heel bekende groep was dat uh, America met eh, I Need You. Prachtig mooie muziek. Ook eh, gemaakt natuurlijk door Annie Lennox. En die heeft pas weer een album opgenomen met allemaal ja, covers, zeg maar. En een mooie is ook Summertime. Nou, we gaan een beetje naar de zomertijd toe. En dat proeven we met Annie Lennox. see aan de groep de Eurythmics en eh, Annie Lennox, eh, de liedzanger daarvan. Eh, ook natuurlijk een hoop solo-albums opgenomen. Waaronder dit album met het prachtige Summertime daarop. ik ga een oudje van de Beatles draaien. I'm Only Sleeping. Nou. van de Beatles. De volgende is speciaal voor Leroy Duif, die in Bloemendaal meeluistert. Leroy, deze is voor jou en ook natuurlijk voor Yvonne, dus voor jullie samen. En dat is een mooi nummer van Thomas Berger, want Leroy houdt natuurlijk van het Nederlandse repertoire. Nou, Leroy, kon ik maar even bij je zijn. Kon ik nog maar kon ik nog maar even met je delen wat zo gewoon lijkt voor zoveel, zo lang. omdat ik je zo mis. Kon ik maar even bij je zijn. Ik moet nog zoveel aan je vragen. Wat doet het ongelooflijk veel pijn. Zelfs na die tijd uitvoering van eh, de, grote hit van Gordon natuurlijk... kon ik maar even bij zijn. Ik draai hem speciaal voor Leroy Duif en voor Yvonne Nijssen in Bloemendaal. May each day of the year be a good day. Dat wens ik u allemaal toe, luisteraars. Een mooie Pinkster ook. Zo mooi gezongen door Andy Williams. May each day in the week be a good day. May the Lord And may all of your hopes turn to wishes And may all of your wishes come true May each day in the month be a good day May you make friends And may all of your daydreams be memories. And may all of your memories be sweet. The weeks turn to months, and the months into years. There'll be sadness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 good Oftewel, uh, mag elke dag een mooie dag voor u zijn voor de rest van uw leven. Nou, helemaal goed. Anouk, die gaat ons verrassen met Lost. Story eyes that make me melt. Right.